Van 3 uur. moet met het NWS-journaal. grote uitstaande brand. Een gebied van 100 meter rond de brand is afgezet... en omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden vanwege de rook. De brand brak even na middernacht uit... en woedt in een groothandel in medische artikelen. Het blussen gaat moeilijk doordat het pand is afgesloten met rolluiken. Er zou niemand in het bedrijf aanwezig zijn. Reddingswerkers hebben 13 dagen na de zware aardbeving in Ecuador... nog een man van 72 levend onder het puin vandaan gehaald. Een Venezolaans reddingsteam wist hem op te sporen... meldt het staatspersbureau van Ecuador. De man werd gevonden nadat reddingswerkers geluiden hadden gehoord... in het puin van een ingestort huis. Hij is met onder meer uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving aan de noordkust van Ecuador van twee weken geleden... had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter... Zeker 659 mensen kwamen om. Er waren vorig jaar meer stakingen in Nederland, maar ze waren wel korter. In 2015 werd het werk 27 keer neergelegd, blijkt uit cijfers van het CBS. De laatste keer dat er vaker werd gestaakt was in 2006. Toen legden werknemers 31 keer het werk neer. De werkonderbrekingen duurden afgelopen jaar gemiddeld minder dan twee dagen... en daardoor gingen er relatief weinig werkdagen verloren... De langste staking in 2015 was bij de politie. Agenten voerden maandenlang actie voor een betere CAO. Rond de Duitse streekderby Darmstadt-98-Eintracht Frankfurt... gisteren heeft de politie zo'n 530 mensen aangehouden. Fans van Eintracht misdroegen zich in het centrum van Darmstadt. Ze vernielden onder meer een café en staken vuurwerk af. Na de Bundesliga-wedstrijd, die Eintracht met 2-1 won... kwam het tot confrontaties tussen aanhangers van beide clubs. Het weer op de meeste plaatsen droog. Temperatuur vannacht tussen de 5 en 2 graden. Overdag vrij zonnig en bijna overal droog. En het wordt overdag 12 tot 15 graden.